Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan het kabinet ligt, krijgen studenten op kamer straks 255 euro basisbeurs. En wie thuis woont zou volgens de plannen 91 euro moeten krijgen. Studentenvakbond LSVB is niet blij. Als dit de bedragen zijn, dan schrikken we daar wel van. De bedragen zijn lager dan de oude basisbeurs, terwijl ondertussen de prijzen veel hoger zijn geworden. En ook de aanvullende beurs, compensatie zetten nog niet echt zoden aan de dijk volgens deze uitgelekte plannen. Het is trouwens nog niet zeker dat deze bedragen er vanaf het studiejaar 2023-2024 echt komen. De Tweede Kamer moet er nog over praten. De LSVB heeft alvast een suggestie. Als je student bent en een bijbaan hebt, je schuldenvrij moet kunnen afstuderen. Dus je hebt echt een basisbeurs van 450 euro nodig en een aanvullende beurs voor de laagste inkomens van ook ongeveer 450 euro. Dan pas zet het echt zoden aan de dijk. Veel belangrijke topoverleggen vandaag in Brussel. Er is een EU-top. De G7 komt bij elkaar. Dat zijn belangrijke westerse landen en Japan. En iedereen kijkt uit naar wat er wordt besproken bij de NAVO-top. Ook Rusland, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Het feit dat, ja, dat de NAVO eh, en Europa en het Westen in het algemeen... zo ja, eensgezind op, eh, zich opstellen tegenover het Russische optreden in Oekraïne... dat is natuurlijk toch een, een misrekening geweest van het Kremlin. Waarschijnlijk gaan de NAVO-leden ook bespreken hoe ze moeten reageren als Rusland chemische of biologische wapens inzet in Oekraïne. In Amsterdam is gisteravond een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Hij is ter plekke gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is nog op zoek naar de dader. Volgens ooggetuigen zouden er meerdere schoten zijn gelost. Nederland is geen religieus land meer. Nederland telt tot nu toe meer mensen die niet in een god geloven dan wel, blijkt uit onderzoek zijn wel verschillen tussen niet-gelovigen, zegt deze onderzoeker. Atheïsten geven aan dat ze niet in een god geloven eh, eh, of een hogere macht. Agnosten zijn ook niet gelovig, maar die geven aan het niet zeker te kunnen weten of er een god is. Er zijn ook mensen die wel het idee hebben dat er een hogere macht is... maar zich niet thuis voelen bij de bestaande religies. Het weer, de zon gaat weer volop schijnen vandaag en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen begint wat grijzer, maar daarna wordt het best wel weer lenteachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk zorgt voor stevige vertraging op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam.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 My heart is pumping. I know I just can't let it go. is pumping for love, pumping for love. Cause when I'm thinking of you and all the things we could do, my heart is pumping for love. You left me longing for you.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 A pure and simple light. you for a ride. Body like December, ass on summertime. Take off the top, sweet Caroline. Meet my driller, put ice on that. Two diamond chains, what's the price on that? When you work, what you work, I invest in that.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 Vlak na de Russische inval heeft het Witte Huis een speciaal team opgericht... dat een rampenplan moet opstellen voor als Moskou chemische of biologische wapens inzet. Vanaf het studiejaar 2023-2024 zouden uitwonende studenten 255 euro moeten krijgen en thuiswonende 91 euro. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichten in het AD. Die bedragen zijn net iets lager dan die van de basisbeurs. Het weer, veel zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 15 tot 19 graden. Babe, I love you so. I, I want you to know that I'm gonna miss your love. The minute you walk out that door, please don't go. Please don't go. Please don't go. how you lie But if all I've been is fun, then baby, let me go. Don't wanna be in your way. And I don't wanna be your second choice. Don't wanna be just your friend. You keep do. Hoping you might change your mind and call me up to say how much you need. stay away.